uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Rutte noemt de datum van 20 mei voor verdere versoepeling van de coronamaatregelen niet heilig. Zo zou het kunnen dat bijvoorbeeld kappers al eerder met mondkapjes aan de slag gaan. Dat wordt nu onderzocht. Maar voor de horeca ziet Rutte nog geen enkele mogelijkheid. Verschillende partijen hebben daar wel om gevraagd. Maar volgens Rutte is het een risico als het drukker wordt op straat. Verder voelt hij niets voor de wens van de Kamer om naast het OMT ook andere soorten deskundigen als adviseurs aan te stellen. De coronacrisis en de keuzes die daarin moeten worden gemaakt zijn volgens Rutte nog steeds vooral een medisch vraagstuk. In instellingen in de gehandicaptenzorg zijn zo'n 150 bewoners overleden aan het coronavirus. Blijkt uit een brief van minister De Jonge aan de Tweede Kamer. Vermoedelijk 810 bewoners zijn met het virus besmet. Het gaat om schattingen, want lang niet iedereen is getest. Volgens betrokkenen is er te weinig aandacht voor de gevolgen van corona voor deze mensen. De meeste basisschoolleraren zijn blij dat ze vanaf 11 mei weer les kunnen geven. In een peiling van het lerarencollectief onder 9000 leerkrachten zegt 64% positief te zijn, 27% is negatief en 10% weet het nog niet. De bezwaren komen onder meer van leerkrachten die zwanger zijn, die op leeftijd zijn of die een partner hebben met een zwakke gezondheid. De grote natuurbrand in de Deurnense Peel in Brabant heeft al zeker 400 van de 1000 hectare verwoest. Volgens de brandweer is het de grootste brand in Nederland in 40 jaar. De veenbrand is moeilijk te blussen omdat het vuur ondergronds verder gaat. Wel mag een aantal omwonenden weer naar huis. Ook in Limburg woedt nog altijd brand in Nationaal Park de Mijnweg. Door de koolmonoxide in de lucht mogen de 4200 geëvacueerde inwoners van Herkenbos nog niet terug naar huis. Het weer, de wind gaat liggen, minima vannacht tussen 6 en 10 graden. Morgen veel zon en 20 tot 23 graden. Later op de dag meer sluierwolken. En aan de kust steekt dan een koude zeewind op. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files.